De twee verdachten werden betrapt in de haven van Rotterdam, terwijl ze er niks te zoeken hadden. Door een nieuwe wet kunnen ze veel zwaardere straf krijgen dan vroeger, vertelt verslaggever Danny Simons. Voorheen kwamen zulke jongens, die uithalers, redelijk makkelijk weg met een boete van 95 euro. Als ze werden betrapt in de, eh, in de Rotterdamse haven, terwijl ze daar niks te zoeken hadden. Het werd echt nog gezien als een overtreding, maar nu is het echt een misdrijf. Er is keer je een celstraf tot één jaar. Er worden in de haven van Rotterdam steeds meer partijen cocaïne onderschept. Vorig jaar ging het alles bij elkaar om zo'n 70 170.000 kilo. Wizz Air blijft naar Oekraïne vliegen. Ook al geldt er een aangepast reisadvies vanwege de gevaarlijke situatie in dat land. Vanmiddag om 5 over vier gaat er bijvoorbeeld een vlucht van Eindhoven naar Kiev. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken zei dit weekend... ga absoluut niet naar Oekraïne. KLM besloot toen ook te stoppen met de vluchten naar dat land. De politie heeft demonstranten van de wegen richting Brussel geplukt... die daar actie wilden voeren tegen de coronamaatregelen. Er zaten ook Nederlanders tussen. We hadden een afslag genomen richting eh, Brussel Centrum, zeg maar. En, eh, ja, daar werden we op een gegeven moment eh, staande gehouden... en werden we met de politie-escort begeleid om hierheen te rijden. Ja, naar een parkeerplaats zijn ze gebracht... want de burgemeester van Brussel wil niet dat de actievoerders de wegen blokkeren. En treinreizigers rond Utrecht hebben vanochtend even last gehad van een Valentijnsactie. Er hing een bos witte ballonnen in de bovenleiding bij station Leidse Rijn. En daardoor werd het treinverkeer voor de zekerheid stilgelegd. De vertraging duurde trouwens niet zo lang, want de ballonnen bleken aan de bovenkant van de bovenleiding te zitten, waardoor treinen er zonder gevaar onderdoor konden rijden. ProRail zegt dat er nog wordt bekeken of er een lief kaartje aan de ballonnen zat. Het weer wisselend bewolkt met in het binnenland een buitje. Vanavond en vannacht bewolkt en dan ook nog wat nattigheid. Morgen start droog met wat zon. Later vanuit het westen weer regen. En het wordt dan een graad of 9.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 A Sean Paul and Sasha, come sing for them, baby. Though you make me holler, though you make me sweat, I can't get your tenderness. Still I can't get you off my mind. What is it about you, baby? I just a dirty, dirty love. So stay a dirty, dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. So girl, I try to understand that a man is just a man. That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. That's a loving from the start, but you know we're out to part. That's the way I give my love. I'm still in love. The loving when me fling fling control a girl And I make your head swirl And I make your body twirl And I make you wanna be my one and only baby girl Night after night me give you love to keep you warm Girl you never get this kind of loving from your bond I know you want your cat, and me just can't perform I love you baby oh, I know you get a little loving I'm a You don't know how to love me I ain't no time for no kissing and chow Not even how to kiss you me take your little advice, dog? I don't know why. Baby girl, baby girl, baby girl, baby girl. I love you, baby. I dirty, dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. Well, I'm a hustler and a player, and you know I'm not a stayer. That's the dirty, dirty love. understand that a man is just a man. That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you. Oh. The blessed loving from the start, but you know we're at the part. That's the way I give my love. I'm still in love. Yes, I'm still in love. Yo, what a man gotta do, what a man gotta do, girl. Hey, I do my give I thug love and survive. But turn around, she ask the question, why, why, why? When me leave in me city, girl, I cry, cry, cry. And it hurts my heart for tell a lie, lie, lie. So don't cry no more, baby girl, for sure. Just remember the good times we had before. I love you, baby. Right. I know you get the little loving I'm a You don't know how to love me. I ain't I know no time for no kiss up, no time. a player, and you know I'm not a stayer. That's a dirty, dirty love. understand that the man is just a man. That's the way I give my love. I'm still in love with you, boy. The best of lover from the start, but you know we're at the part. That's the dirty, dirty love.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 What if we could say that we made it? Oh, oh, oh, oh. oh, oh. nothing here was broken or wasted. oh. oh FM. to raise your time won't steal away So my heart Lay your body close to mine Let me fill you with my dreams I can make you feel alright And maybe through the years Gonna is the light we want fish and one big This is a shark tale.